Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Bij de Turkse consul-generaal. De man die niet lang daarna in de buurt van het consulaat werd opgepakt... is volgens hem een Nederlander van 34. De politie bevestigt dat er iemand is aangehouden... maar doet geen uitspraken over zijn identiteit of een mogelijk motief. De consul-generaal zegt dat het gebouw van het consulaat licht beschadigd raakte. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov wil morgen en dinsdag in Ankara met zijn Turkse ambtgenoot een top voorbereiden over de provincie Idlib in Syrië. Het is de bedoeling dat de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk en Rusland ook bij die top zijn. De provincie Idlib is een van de laatste regio's waar rebellengroepen zitten die zich niet willen overgeven aan het leger van president Assad. Assad wil al het Syrische grondgebied terugveroveren en het Syrische leger voert luchtaanvallen uit op het gebied. Chifan Hassan heeft op de slotdag van de Europese kampioenschappen in Berlijn goud gehaald op de 5000 meter. Het is het eerste goud voor Nederland. Haar laatste concurrente, Lona Chemtai Salpeter, vergiste zich en stopte een ronde te vroeg. Hassan won in 1446-12. Het is voor Hassan de tweede Europese titel op de baan in de buitenlucht. In 2014 veroverde ze in Zurich Europees goud op de 1500 meter. En in Glasgow heeft Epke Zonderland bij de Europese kampioenschappen turnen zilver gehaald op de rekstok. Het goud was voor de Zwitser Oliver Hegi. Zonderland had een oefening met een veel hogere moeilijkheidsgraad, maar hij maakte een fout in een draai. Het weer vannacht vanuit het zuidwesten buien. Daarbij is kans op onweer. De minima liggen rond de 18 graden.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 welkom terug bij Pixel Radio Show 1293 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen aan een uurtje nieuwheidsmuziek en het eerste album gloedje nieuw Follow Your Heart is van Erik. Even kijken, Bicalis, Erik Bicalis, ja, en met Follow Your Heart. Daarna een goede bekende van ons, Erik Scott, die een, eh, prachtige eh, Station ID's maakt ieder geval een promo voor zichzelf. En ehm, die heeft ook een nieuw album. Even graaien. Ehm, hoe heet het album? A Trick of the Wind. A Trick of the Wind, dat is van Eric Scott. Nou, daar eh, gaan we allemaal naar luisteren. Ik ben eh, reuze benieuwd hoe je het vindt. Je kan natuurlijk eh, mailen via de website peacehallradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas en el cocedero. Ay, señor amo, si está muy duro el suelo. sin capa que anoche la perdí. Dígame usted, mi amor ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con las mulas. Ay, señor amo, si tienen mucha pulgas. Ay, de mi capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amor. te he dicho, criado, que duermas con los guarros. Ay, señora, vos si siempre están osando. Ay, de mi capa, que anoche la perdí. Dígame usted mi amor. Ya te he dicho, criado, que duermas con la moza. Ay, señora, si es muy legañosa. Pobre de mí sin capa, que anoche la perdí. Dígame usted, mi amo, ¿dónde voy a dormir? Ya te he dicho, criado, que duermas con el ama. Ay, señora, amor, si usted me dejará. Ay, señora. del delantal. Tarán, tan, tan. Tienes un cuarto. Tienes calefacción. Tarán, tan, tan. Cuarto de baño. Como el cuarto es pequeño. Tarán, tan, tan. Los tres no caben. Y por eso tarán, tan, tan. al más grande. Y después de que han hecho tarán, tan, tan, lo que han querido, le sacaron a rastro tarán, tan, tan sus dos amigos. Ya te he dicho, criado, que duermas con el ama.